uur. Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. We horen zo welke straf de verdachte in de zaak Humera krijgt. Dat meisje van 16 werd 2,5 jaar geleden doodgeschoten op haar school in Rotterdam. Daarvoor werd ze jarenlang gestalkt en bedreigd door haar ex. Hij kreeg 14 jaar cel, maar het Openbaar Ministerie vond dat te weinig... en ging in hoger beroep, vertelt verslaggever Onno Beukers. Nou ja, toen werd moord niet bewezen en het OM denkt dat er genoeg aanwijzingen zijn dat er wel sprake was van moord. En daarom dus nu 20 jaar cel plus TBS. En vandaag horen we dus welke straf de verdachte definitief krijgt. De Wit-Russische journalist Protasevich zit niet langer in de gevangenis. Hij en zijn vriendin zijn weer thuis, wel onder huisarrest. Een maand geleden zat het stel in een vliegtuig dat ineens werd gedwongen om te landen. Protasevich en zijn vriendin werden uit dat toestel gehaald en opgepakt. Hoe het met ze gaat weten we niet. Pas op met drank en drugs, zeggen verslavingsexperts tegen jongeren die dit weekend weer gaan feesten. Door de lockdown is je lichaam het niet meer gewend en dan krijg je sneller paniekaanvallen, raak je geïrriteerd of word je agressief. Dit weekend racen de motoren over het circuit van Assen. Vandaag gaat de TT van start. Vanwege corona zijn er veel minder fans welkom dan normaal. Honderden vrijwilligers helpen mee, zoals Jeroen. Ik zorg samen met, eh, met mijn team voor de veiligheid in de pitstraat... en op start-finish eh, startgrid eh, tijdens de, de procedures met het starten. Hij loopt er al twintig jaar rond, maar is er nog steeds niet op uitgekeken. Het mooie van de TT is de diversiteit van de mensen, de, de motorklasses erbij... en vooral het geluid wat je hebt. Dat, dat is gewoon niet te omschrijven. Het weer grijs in het westen met kans op regen. Het oosten krijgt juist zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen gaat de temperatuur weer omhoog. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand van de ANWB. Op de A10 Noord richting Amersfoort staat file tussen Landsmeer en knooppunt Watergraafsmeer 5 kilometer met 10 minuten oponthoud.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 Lasciati andare. To the party. de zomer is jouw keuze ZFM. llega sin esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque muy despreciado por eso. te perdono llorar. Ese amor llega así, esta manera. 9 is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. me boy. camisa small. Como la dieta keto, por si me controlo y me quedo quieto. que quiero comerte todo eso completo. De ese culo me volvió un teco. Eh. Micro, you're in the moment until it's a memory. memory.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 Flowing through my head, there's a question: Is she needing another side of a man? Looking at me, looking at the last three years like I did. I could never see us ending like this. seeing your face no more, my pillow.